allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. President Trump heeft opnieuw een oud-generaal toegevoegd aan zijn team. Generaal John Kelly wordt minister van Binnenlandse Veiligheid, melden Amerikaanse media. Kelly wordt verantwoordelijk voor de grensbewaking, een speerpunt tijdens Trumps campagne. Kelly is de derde militair in de nieuwe regeringsploeg. Mogelijk komt er nog een vierde generaal bij. David Petraeus wordt genoemd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Vicepresident Donner van de Raad van State waarschuwt voor de ideeën van geen pijl. Hij vindt dat die nieuwe politieke partij het einde van de democratische rechtsstaat inluidt, zoals wij die kennen. Geen pijl wil partijleden via internet hun mening laten geven over wetsvoorstellen. Zij bepalen dan hoe de Kamerleden stemmen. In de toespraak voor de provincie Zuid-Holland zei Donner dat die werkwijze in strijd is met de grondwet. Daar staat in dat Kamerleden zonder last moeten kunnen stemmen. Bij een vergissingsbombardement in Irak zijn veel burgers om het leven gekomen. Volgens een plaatselijk ziekenhuis zijn er 55 doden, onder wie veel vrouwen en kinderen. Het bombardement vond plaats in de stad Kaim, 300 kilometer ten noordwesten van Bagdad. Volgens de BBC was het doelwit een moskee die in handen zou zijn van islamitische staat. Per ongeluk kwamen bommen terecht op huizen en een drukke markt. De Iraakse luchtmacht zou verantwoordelijk zijn voor de vergissing. Een vrouw die in Kiel in Duitsland op straat in brand werd gestoken... is in het ziekenhuis overleden. Ze was ernstig verbrand over haar hele lichaam. De vrouw van 38 werd vanmorgen overgoten met een brandbare vloeistof... en in brand gestoken. omstanders wisten het vuur te doven met een brandblusser en een blusdeken. De dader, een man van 41, is gearresteerd. Over zijn achtergrond en zijn motief heeft de Duitse politie niets gezegd. Het weer vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat motregen. Ook overdag bewolkt, in het noorden wat regen...